Sit van der Linde met het NOS-journaal. Burgers die vastzitten in de Azovstalfabriek in Mariupol... krijgen vandaag een nieuwe kans om te ontsnappen. De VN hebben een derde reddingsactie op touw gezet. Eerder deze week werden op verschillende momenten... burgers van het fabrieksterrein geëvacueerd. Er wordt al weken gevochten om de staalfabriek. Het Russische leger heeft het terrein omsingeld. Binnen zouden zich honderden gewonden bevinden. De Russen zeggen dinsdag een staakt het vuren toe om evacuaties mogelijk te maken. De Spaanse politie heeft een man aangehouden voor zeker vier moorden op homoseksuele mannen. De 25-jarige verdachte werd al een tijdje gezocht. Hij meldde zich nadat de politie zijn foto verspreidde. De moorden werden afgelopen najaar gepleegd in de stad Bilbao. De verdachte zou zijn slachtoffers tijdens dates bij hen thuis hebben gedrogeerd en vermoord. Daarna werden hun bankrekeningen geplunderd. De verdachte ontkent alle betrokkenheid. Op Schiphol zijn zes Britten opgepakt vanwege een vechtpartij aan boord van een vliegtuig. Het gebeurde op een KLM-vlucht gisterochtend van Manchester naar Amsterdam. Een van de zes mannen raakte licht gewond, meldt de Koninklijke Marechaussee. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de vechtpartij. Op Twitter staat een video van het incident. Daarop is te zien dat een aantal mannen op iemand in lijkt te slaan. Bij aankomst op Schiphol werden de zes mannen opgepakt. Ze zitten nog vast. De Amerikaanse aandelenbeurzen hebben een slechte beursdag achter de rug. De technologiebeurs Nasdaq verloor 5%, Dow Jones raakte 3% kwijt. Het zijn de zwaarste verliezen sinds de beurscrash van maart 2020... toen corona wereldwijd de economie stillegde. Waarom aandelen juist nu massaal worden gedumpt is onduidelijk. Het weer. Vannacht kan er mist ontstaan. Die blijft in de ochtend vrij lang hangen. Later morgen breekt de zon door. De maximumtemperaturen liggen in de middag tussen de 17 en 22 graden.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 Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Excuse me. you talk, I believe baby. Girl, I like that Little touches of the like, hey, ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see touch the ground. Don't be shy, girl, go Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. ain't gotta drop down if you want to. Cause I never see shit be stagnant. Either way you do it, you Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down.